Kunnen met het NOS-journaal. Op Eindhoven Airport is een vliegtuig ontruimd vanwege een bommelding, meldt de Koninklijke Marechaussee. Er is een brief gevonden waarin gedreigd wordt met een bom. Volgens Omroep Brabant is het een vliegtuig van Ryanair dat zou vertrekken naar Edinburgh in Schotland. De marechaussee is met honden het toestel ingegaan om te kijken of er een explosief aan boord is. Hoeveel mensen er in het vliegtuig zaten is niet bekend. De Britse premier May heeft een opvolger benoemd voor minister Johnson van Buitenlandse Zaken die vandaag opstapte. Het is Jeremy Hunt, tot vandaag minister van Volksgezondheid. Johnson is het niet eens met de gematigde May die een zachte brexit wil... waarbij het Verenigd Koninkrijk nauwe banden houdt met de EU. Om dezelfde reden stapte gisteren brexit-minister Davis op. May verdedigde vandaag haar brexit-plannen in het Lagerhuis... en voerde daarna overleg met de conservatieve fractie. Volgens aanwezigen bij dat overleg is er voldoende steun voor de premier... en zijn er geen signalen dat haar leiderschap wordt aangevochten. Schiphol moet bij incidenten eerder opschalen. Als de omgeving van het vliegveld eerder op de hoogte is... en als informatie beter wordt uitgewisseld... kunnen er eerder maatregelen worden genomen... Schiphol, de gemeente Haarlemmermeer en andere betrokkenen zeggen dat in een evaluatie van de grote stroomstoring van 29 april. Toen werden wegen afgesloten en het treinverkeer lag stil. Reizigers liepen met koffers over de snelweg. President Erdogan van Turkije is begonnen aan zijn nieuwe termijn met meer macht dan voorheen. De functie van premier is verdwenen en het parlement heeft minder invloed. In een toespraak beloofde Erdogan dat Turkije een sterk land wordt en hij beloofde de Turken vooruitgang op elk gebied. Het weer nog, veel bewolking en af en toe regen. Het koelt vannacht af tot tussen de 10 en 14 graden.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 Er is een brief gevonden waarin gedreigd wordt met een bom. Volgens Omroep Brabant is het een vliegtuig van Ryanair... dat zou vertrekken naar Edinburgh in Schotland. De marechaussee is met honden het toestel ingegaan... om te kijken of er een explosief aan boord is. Hoeveel mensen er in het vliegtuig zaten is niet bekend. De Britse premier May heeft een opvolger benoemd voor minister Johnson van Buitenlandse Zaken die vandaag opstapte. Het is Jeremy Hunt, tot vandaag minister van Volksgezondheid. Johnson is het niet eens met de gematigde May die een zachte brexit wil... waarbij het Verenigd Koninkrijk nauwe banden houdt met de EU. Om dezelfde reden stapte gisteren brexit-minister Davis op. May verdedigde vandaag haar brexit-plannen in het Lagerhuis... en voerde daarna overleg met de conservatieve fractie. Volgens aanwezigen bij dat overleg is er voldoende steun voor de premier... en zijn er geen signalen dat haar leiderschap wordt aangevochten. Schiphol moet bij incidenten eerder opschalen. Als de omgeving van het vliegveld eerder op de hoogte is en als informatie beter wordt uitgewisseld, kunnen er eerder maatregelen worden genomen. Schiphol, de gemeente Haarlemmermeer en andere betrokkenen zeggen dat in een evaluatie van de grote stroomstoring van 29 april. Toen werden wegen afgesloten en het treinverkeer lag stil. Reizigers liepen met koffers over de snelweg. President Erdogan van Turkije is begonnen aan zijn nieuwe termijn met meer macht dan voorheen. De functie van premier is verdwenen en het parlement heeft minder invloed. In een toespraak beloofde Erdogan dat Turkije een sterk land wordt... en hij beloofde de Turken vooruitgang op elk gebied. Het weer nog, veel bewolking en af en toe regen. Het koelt vannacht af tot tussen de 10 en 14 graden. Morgen veel bewolking en enkele buien, vooral in het oosten. In de loop van de dag meer zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Volgens Omroep Brabant is het een vliegtuig van Ryanair... dat zou vertrekken naar Edinburgh in Schotland. De marechaussee is met honden het toestel ingegaan... om te kijken of er een explosief aan boord is. Hoeveel mensen er in het vliegtuig zaten is niet bekend. De Britse premier May heeft een opvolger benoemd voor minister Johnson van Buitenlandse Zaken die vandaag opstapte. Het is Jeremy Hunt, tot vandaag minister van Volksgezondheid. Johnson is het niet eens met de gematigde May die een zachte brexit wil... waarbij het Verenigd Koninkrijk nauwe banden houdt met de EU. Om dezelfde reden stapte gisteren brexit-minister Davis op. May verdedigde vandaag haar brexit-plannen in het Lagerhuis... en voerde daarna overleg met de conservatieve fractie. Volgens aanwezigen bij dat overleg is er voldoende steun voor de premier... en zijn er geen signalen dat haar leiderschap wordt aangevochten. Schiphol moet bij incidenten eerder opschalen. Als de omgeving van het vliegveld eerder op de hoogte is en als informatie beter wordt uitgewisseld, kunnen er eerder maatregelen worden genomen. Schiphol, de gemeente Haarlemmermeer en andere betrokkenen zeggen dat in een evaluatie van de grote stroomstoring van 29 april. Toen werden wegen afgesloten een het treinverkeer lag stil. Reizigers liepen met koffers over de snelweg. President Erdogan van Turkije is begonnen aan zijn nieuwe termijn met meer macht dan voorheen. De functie van premier is verdwenen en het parlement heeft minder invloed. In een toespraak beloofde Erdogan dat Turkije een sterk land wordt... en hij beloofde de Turken vooruitgang op elk gebied. Het weer nog, veel bewolking en af en toe regen. Het koelt vannacht af tot tussen de 10 en 14 graden.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 Op Eindhoven Airport is een vliegtuig ontruimd vanwege een bommelding, meldt de Koninklijke Marechaussee. Er is een brief gevonden waarin gedreigd wordt met een bom. Volgens Omroep Brabant is het een vliegtuig van Ryanair... dat zou vertrekken naar Edinburgh in Schotland. De marechaussee is met honden het toestel ingegaan... om te kijken of er een explosief aan boord is. Hoeveel mensen er in het vliegtuig zaten is niet bekend. De Britse premier May heeft een opvolger benoemd voor minister Johnson van Buitenlandse Zaken die vandaag opstapte. Het is Jeremy Hunt, tot vandaag minister van Volksgezondheid. Johnson is het niet eens met de gematigde May die een zachte brexit wil... waarbij het Verenigd Koninkrijk nauwe banden houdt met de EU. Om dezelfde reden stapte gisteren brexit-minister Davis op. May verdedigde vandaag haar brexit-plannen in het Lagerhuis... en voerde daarna overleg met de conservatieve fractie. Volgens aanwezigen bij dat overleg is er voldoende steun voor de premier... en zijn er geen signalen dat haar leiderschap wordt aangevochten. Schiphol moet bij incidenten eerder opschalen. Als de omgeving van het vliegveld eerder op de hoogte is en als informatie beter wordt uitgewisseld, kunnen er eerder maatregelen worden genomen. Schiphol, de gemeente Haarlemmermeer en andere betrokkenen zeggen dat in een evaluatie van de grote stroomstoring van 29 april. Toen werden wegen afgesloten en het treinverkeer lag stil. Reizigers liepen met koffers over de snelweg. President Erdogan van Turkije is begonnen aan zijn nieuwe termijn met meer macht dan voorheen. De functie van premier is verdwenen en het parlement heeft minder invloed. In een toespraak beloofde Erdogan dat Turkije een sterk land wordt... en hij beloofde de Turken vooruitgang op elk gebied. Het weer nog, veel bewolking en af en toe regen. Het koelt vannacht af tot tussen de 10 en 14 graden. Morgen veel bewolking en enkele buien, vooral in het oosten. In de loop van de dag meer zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.